Raymond Seré met het nms Journaal. De verdachte van de schietpartij in een kerk in de Amerikaanse staat Charleston is gearresteerd. Volgens de burgemeester van Charleston is hij aangehouden in North Carolina. Charleston ligt in South Carolina. De man, de 21-jarige Dylan Roof, schoot tijdens een kerkdienst negen zwarte mensen dood. Waarschijnlijk had hij racistische motieven. President Obama heeft geschokt gereageerd op de moordpartij. Ik voel woede in mij en mijn hart doet zeer, al dus Obama in een eerste reactie. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie staat welwillend tegenover de komst van de Britse grenspolitie naar Hoek van Holland. Die moet helpen voorkomen dat illegale migranten de boot naar Engeland nemen. De Britse grenspolitie is ook al actief in Frankrijk en België. Volgens Dijkhoff is het niet zo dat de Britten de effectiviteit van de Nederlandse controles in twijfel trekken. Hij vindt het logisch dat Groot-Brittannië zelf polshoogte wil nemen op de plekken waar illegale vandaan komen. IMF-voorzitter Lagarde zegt dat de Grieken gewoon op 30 juni bijna 1,6 miljard euro moeten aflossen op hun leningen. De deadline zal volgens haar niet worden uitgesteld. Als Griekenland de deadline mist, is het land in gebreken bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen, zegt de IMF-topvrouw. Ze hoopt dat dat niet het geval zal zijn. Lagarde is in Luxemburg, waar sinds drie uur vanmiddag de ministers van Financiën van de Eurolanden bijeen zijn. Ze praten over de Griekse schuldencrisis, maar zullen waarschijnlijk vandaag nog geen akkoord bereiken. Justitie eist tegen de afperser van de familie De Mol een celstraf van 141 dagen. Dat is even lang als het voorrest en zou betekenen dat Dirk M. op vrije voeten blijft. Deskundigen verklaarden vanochtend dat M leidt aan een vorm van dementie en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar is. Het weer, vooral het noordoosten, kans op een bui. In de loop van de nacht neemt vanaf zee de buiigheid toe. Ook morgen overdag enkele buien. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files van de avondspits lossen nu gelukkig vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naden en Muiden-Oost 5 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond 5 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof 7. En op de N235 Amsterdam richting Purmerend staat tussen het Schouw en Ilpendam 4 kilometer.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 België. Ja, en ik sluit af met eentje die eigenlijk eh, gepland stond in het non-stop systeem. En dat is deze, uh, de filmversie van een Bondfilm. Of tenminste een soundtrack uit een Bondfilm. The World Is Not Enough. Daarvoor hoorde je trouwens het goede doel met een 1991 versie van België.